Ruim 230 agenten en hulpverleners hadden afgelopen jaarwisseling te maken met fysiek geweld. Volgens demissionair minister van Justitie Jessel Gus zijn dat er meer dan vorige jaren. Het OM is meer dan 50 zaken aan het uitzoeken waarbij iemand is opgepakt voor geweld tegen hulpverleners. In Maastricht zijn ze begonnen met de aanleg van een nooddam in de Maas. Eerder brak er een dam door waardoor water nu snel door de rivier stroomt. Om de tijdelijke Breuksteendam aan te leggen heeft Rijkswaterstaat het leger nodig. Het erg eh, belangrijk is eh, om materieel en materiaal zo snel op de goede plek te krijgen. En als alles mee zit en met de kennis van nu, dan is die Breuksteendam is aanstaande zondagavond eh, gereed. En als de nooddam klaar is, dan kan verderop de doorgebroken dam worden opgeknapt. Ja, hoogwater in ons land brengt niet alleen maar problemen met zich mee. Er zijn ook positieve gevolgen. Zo wordt Deventer overspoeld met toeristen. Die komen vooral kijken naar het hoge water in de IJssel, weet de binnenstadmanager. Het lijkt wel of heel Nederland is komen kijken naar die IJssel. Maar tegelijkertijd hebben we gemerkt dat ze tegelijkertijd ook hebben gezegd... Van, jongens, we gaan die binnenstad opzoeken. Echt... Eh, of ik nou met, eh, met winkels praat, of ik nou met horeca praat, met musea praat. Het is echt enorm druk op het moment. We hebben zelfs eh, in de ochtend stop erop moeten zetten, omdat het echt eh, heel erg druk was. En in verband met de veiligheid moesten we daar dus een stokje voor steken. Het weer nog. Vanavond en vannacht flink meer wind. Het is dan vaker droog, maar in het noordoosten kan er wel een vlokje sneeuw vallen. Vannacht fors kouder dan de afgelopen dagen, tussen de 1 en 6 graden. Morgen bewolkt met lichte regen en een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file in Noord-Holland en die staat op de A10 Zuid bij Amsterdam.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 She a rebel, she be about 他。